Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Brussel is iemand omgekomen bij een schietpartij. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in de Brusselse gemeente Anderlecht. Vorige week waren er ook al meerdere schietincidenten in Anderlecht. Onder meer bij hetzelfde metrostation. Bij de verschillende incidenten kwam één persoon om het leven en raakten meerdere gewond. De daders van de schietpartij van afgelopen avond worden nog gezocht. Op een treinstation in India zijn zeker 15 mensen omgekomen door verdrukking. Onder de doden zijn ook drie kinderen. Op het station van de hoofdstad New Delhi stonden duizenden reizigers te wachten op een trein richting het noorden van het land om naar een groot religieus feest te gaan. Volgens een Indiase nieuwszender ontstond er chaos nadat twee treinen vertraging hadden opgelopen en niet iedereen meer mee kon. Verwacht wordt dat ook de komende weken de treinen in India steeds voller zitten... omdat het zes weken durende festival op zijn einde loopt. De Duitse bondskanselier Scholz heeft gezegd dat de man die twee dagen geleden een aanslag pleegde in München... na zijn straf het land uit zal worden gezet. Het gaat om een man uit Afghanistan die een verblijfsvergunning had. Hij reed bewust in op een demonstratie in München. 36 mensen raakten gewond, twee van hen kwamen om het leven. Scholz deed zijn uitspraak op een campagnebijeenkomst. Over een week zijn er verkiezingen in Duitsland en migratie is een belangrijk thema. Baanwielrenner Harry Lavrijsen is voor de vierde keer in zijn carrière Europees kampioen op de sprint geworden. In de finale versloeg hij de Israëliër Mikhail Yakovlev in twee heats. Hetty van der Wouw veroverde afgelopen avond de Europese titel op de kilometer tijdrit. De baanwielrenster van 26 deed dat in een nieuw wereldrecord. Het weer nog. Vannacht gaat het in het zuiden licht sneeuwen. Op de sommige plekken kan het daardoor ook glad worden.